De oprichter van een van de grootste handelsplatforms ooit voor cryptomunten... wordt ervan verdacht miljarden te hebben weggesluist van zijn klanten. Hij werd laatst in de Bahama's opgepakt nadat FTX failliet ging... maar kwam al snel weer op vrije voeten doordat hij zichzelf voor miljoenen vrijkocht. In het centrum van Bergen in Noord-Holland is vanavond een casino overvallen. Agenten hebben daar meerdere waarschuwingsschoten gelost. Twee mensen zijn opgepakt en mogelijk worden dat er nog meer, zegt de politie. Boze mensen in Beek en Donk in Brabant, want daar mogen de nestjes van roeken niet meer worden weggehaald. Terwijl de beestjes volgens buurtbewoners veel herrie maken en alles onderpoepen. De gemeente wilde de nesten weghalen en verplaatsen, maar de rechter stak daar een stokje voor. De roek is namelijk een beschermde vogel en het verplaatsen van die nesten zou niet goed voor ze zijn. Het is officieel. Cristiano Ronaldo is de speler van El Nasser. Vandaag werd hij voor 25.000 fans gepresenteerd daar in Saoedi-Arabië. Well, what I what I expect to achieve is to make people happy, to enjoy myself, to help the country to be better and better and better. Ronaldo zei ook dat hij zich wil gaan inzetten voor vrouwenvoetbal. De Portugees gaat bij El Nasser minimaal 70 miljoen euro per jaar verdienen. 2022 was goed en 2023 wordt beter. Dat was de boodschap van City Marketing Lelystad. Nou, klinkt heel positief zou je denken, maar er kwam heel veel kritiek op. Mensen waren boos omdat het afgelopen jaar in veel opzichten helemaal niet zo'n denderend jaar was. De directeur van het marketingbedrijf is het daar eigenlijk wel mee eens. Het was eh, in vele opzichten ook niet een heel goed jaar. De oorlog in Oekraïne, energiecrisis, woningcrisis, ehm, genoeg problemen, eh, voedselbanken die het niet aankunnen omdat mensen daar in de rij staan. Dat klopt. Wat ze eigenlijk wilden zeggen was dat het voor Lelystad een mooi jaar was... met veel mooie evenementen die ze daar hebben gehad. Nou, volgend jaar beter zullen we dan maar zeggen. Krijg je nog het weer, vooral in het noorden buien. Morgen onstuimig met flink wat regen, maar ook af en toe zon. En het wordt dan een graad of 12. ZFM, verkeersupdate.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 Gepresenteerd door een vrolijk drietal. <laughs> Auko Beuving, Edward Rauhorst en ondergetekende Peter den Boer... als eh, onderdeel van de jaarlijkse traditie om de eerste zondag van het nieuwe jaar... met z'n allen zullen we zeggen, de smart te delen... of de, nee, de lol te delen om eh, prachtige plaatjes te draaien... en elkaar eh, te bevragen over de motivatie om de nummers te draaien. Ik startte dit tweede deel met eh, een fantastische Nederlandse big band... de Biggles Big Band uit Amsterdam... onder leiding van Adrie Braat, de al jarenlang al jarenlang is hij de bassist van de Dutch Swing College Band. En hij heeft heel veel mooie projecten en leidt mensen op tot grote hoogte op muzikaal gebied. En als tweede, de luisteraars weten dat ik uh, regelmatig aandacht besteed aan Nederlandse muzici. Heb ik uit de kast getrokken een eh, cd ooit uitgebracht bij het, de 66e verjaardag van Descartes de legendarische trompetist uit Haarlem. Regionaal talent. En toepasselijkheid deze dan D66. En dat is een opname DK trompet, Ben Webster tenorsax, Ruud Brink tenorsax, Kees Slinger piano, Rob Langerijs bas. Ze zijn er allemaal al niet meer. En dan hebben we nog John Engels en Herman Scholderwald. John Engels op het slagwerk en Herman Scholdewald op de altsax. We gaan luisteren naar een compositie van Ben Webster. Ben's Little Scheme. Thank Beter Peter dat eh, op deze cd van uh, Dreekaart ook uh, Rob Langerijs meespeelde. Maar die speelt ook op een ander cd'tje ook mee. Dat is toch wel een man die heel veel meegespeeld heeft, denk ik. wat ik heb klaargezet is Ben Webster. Een van de belangrijkste noor saxofonisten En Ben was een beetje moeilijk mens, heb ik wel eens begrepen. Ik heb ooit een biografie gelezen van Jeroen Valk. Een man die veel over jazzmuzikanten schrijft. En die, die beschreef daarin toch wel dat het een merkwaardige vogel was. En, eh, maar hij woonde af en toe uh, beurtelings in Kopenhagen in Amsterdam. En eh, ja, de prachtige figuur. En bekend natuurlijk vanwege de talloze ballads die hij gespeeld heeft. Maar hij heeft ook opgetreden in Haarlem, in de jazzclub in Haarlem. En daar speelde hij het nummer Sunday. En ik zit even kijken wie... De, Rob, die speelde daarop de bas. Ben Webster, Sunday. had er zin in, dat kan je wel horen hier. Eh, ja, die eh, Rob eh, Langerijs die heeft heel lang gespeeld in het Metropoolorkest. En daar heb ik ook een nummertje van klaargezet. En dat is, een, eens even kijken hoe dat heet. Rogier van Otterlo. De, cd heet On The Move. Cd uit 1976. moet dus weer een LP geweest zijn. En dit is het nummer De Flattened Tent. En ja, ook hier speelt die Rob een belangrijke rol. Luister en geniet van zijn baswerk. thank you Metropoolorkest, uh, eh, Rogier van Otterlo en eh, eh, Rob Langerijs. Edward, ja, aan jou het woord. Ja, in 2022 zijn ons ook weer de nodige jazz-iconen komen te ontvallen. Pharaoh Sanders, Ronnie Cuber, Ramsey Lewis. Maar ehm, dat waren ja, mensen die tot op hogere leeftijd eh, zijn blijven spelen... en muziek van eh, wereldniveau eh, blijven, blijven uitbrengen. Maar vandaag wilde ik even stilstaan bij de organist Joey de Francesco. Letterlijk en figuurlijk een heavyweight op het orgel... die voorkomen plotseling op 51-jarige leeftijd afgelopen augustus kwam te overlijden. Volgens mij heeft hij iets van 30 albums op zijn naam staan. Hij werkte al op zijn 17e met Miles Davis. toerde met de Tutu en You're Under Arrest. Eh, met Miles Davis. Eh, met allerlei popmuzikanten ook. En daar eh, heb ik iets gekozen, een van zijn platen met Van Morrison. het welbekende Have I Told You Lately. Dus Van Morrison en Joey de Francesco als begeleider op het uh, orgel van het album You're Driving Me Crazy uit 2017. that's what ook alweer? Van, Van Morrison. En het, eh, daarbij, wat eh, wel bijzonder is, ook zijn eh, dochter Shayna Morrison. Oké. tijd voor toch een beetje meer blues in deze uitzending. En dan kom ik terecht bij een zangeres Michelle Wilson. En een mooi nummer van haar is Blues for a Day. Wilson met een prachtige stem. En als we het over een mooie stemmen hebben... dan kunnen we niet om een van mijn grote favorieten heen... Johnny Hartman. Johnny Hartman, Amerikaanse zanger uit de tijd van Frank Sinatra. Nou, Frank Sinatra is iets bekender geworden dan Johnny Hartman. Maar Johnny Hartman heeft wel een stem die klonk als een klok. En dit is het nummer I Cover the Waterfront. En dat is een cd'tje van samen Johnny Hartman en Oliver Nelson. Away from the city that hurts and mocks I'm standing alone by the desolate docks In the still and the chill of the night I see the horizon, the great unknown My heart has an ache, it's as heavy as stone Will the dawn coming on make it light? I cover the waterfall the one I love be coming back een fantastische cd. De, eh, eh, eh, even kijken, When Will the Blues Leave? Een cd'tje van uh, John Engels, Joris Stepen, Benjamin Herman. En ja, de beste man, John Engels, heeft dit opgenomen in 2020. Kort na zijn 85e verjaardag. En dan toch dit nog kunnen presteren. Grote klasse. Ik geef het woord aan Peter. station with a pack on my back. I'm tired of transportation in the back of a hack. I love to hear the rhythm of the clickety clack and hear the lonesome whistle, see the smoke from the stack. And pal around with Democratic fellas named Mac. So take me right back to the track, Jack. Choo choo, choo choo, choo boogie, woo woo, woo woo, choo choo choo, choo choo, choo boogie. Take me right back to the track, Jack. your destination, but alas and alack, you need some compensation to get back in the black. You take a morning paper from the top of the stack and read the situations from the front to the back. The only job that's open needs a man with a knack, so put it right back in the rack. Jack, choo choo, choo choo, boogie, boo boo woo woo boogie. choo choo, choo choo boogie. take me right back to the track, Jack. track. Live the life of Riley in the beaten down shack. So when I hear a whistle, I can peep through the crack and watch the train a rolling when it's falling a jack. For I just love the rhythm of the clickety clack. So take me right back to the track, Jack. Choo choo, choo choo, choo woo woo, woo woo, choo choo choo, choo choo, choo Take me right back to the track. ja, prachtig georchestreerd. Louis Jordan. Louis Jordan ehm, samen met eh, Louis Prima en Cap Calloway... waren mensen die in het eh, post-swing tijdperk... de overgang meemaakten naar eh, een nieuwe muziekstijl... die eh, behalve muzikaal hoogstaand was... ook een enorme vorm van amusement waren. Want als je die, de genoemden eh, zag optreden, dan was het een waar feest. En eh, allemaal gebaseerd op de jive. Een stijl die op dit moment weer helemaal terugkomt in de amusementswereld. Vele dansavonden overal eh, onder het mom van moderne tijdverdrijf, zal ik maar zeggen. Ik ga nog één stukje laten horen. En dat is een wat langzamer tempo. Is you is, or is you ain't... My Baby en Louis Jordan. a gal who's always late. Anytime we have a date, but I love her. Yes, I love her. I'm gonna walk right up to her gate and see if I can get it straight. Cause I want her. I'm gonna ask her. Is you is or is you ain't my baby? really makes me doubt. Yours is still my baby, baby. Seems my flame in your heart's done gone out. A woman is a creature that has always been strange. Just when you're sure of one, you'll find she's gone and made a change. Is you is or is you ain't my baby? Maybe baby's found somebody new. Or is my baby still my baby true? Eh, Louis Jordan. Wat zei je nou over de teksten van eh, Louis Jordan, eh, Edward? Nou, die waren behoorlijk schuin zo. zo nu en dan. En daar kunnen mensen als Madonna nog een puntje aan zuigen... denk ik, als je goed soms naar die teksten luistert. Alleen dit was een uh, meer keurige tekst, hoor. Ja, ja. Het <laughs> moet kunnen. Nieuwjaarsdag natuurlijk. Ja, eh, wat een muziekstijl die ook erg veel eh, naar voren komt op dit moment. Dat is de swing. En ik heb een, nummertje meegenomen van de Hot Sardines. Een Amerikaans beentje. Bij Mir Bistu Schön. Eh, ik kan iedereen adviseren eens op YouTube te kijken... en de muziek van dit clubje op te zoeken. De Hot Sardines. Of all the boys. Of all the boys, boy. of all the boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, of all the boys, of all the boys I've known and I've known some. First met you was lonesome, came inside of my heart, grew like the world was new to me. You're swell, I'll admit you deserve expressions that fit you. Rack my brain hoping to explain things you do to me by mere misty shame. Please let me explain. By mir bist du shame means that you're grand. By mir bist du shame, again and again, means you're the fairest in the land. I could say Bella Bella, even say from the Irish language, I'm legal to shout how wonderful you are. I try to explain. By mir bist du shame, so kiss me, so you'll understand. virgin isle. doo doo doo. Mm. muziek waar vrolijk van wordt. Absoluut. Ja, dan komen we alweer eh, richting het einde van eh, nou, deze speciale uitzending. Eh, er werd al eerder gezegd dat niet iedereen aanwezig kon zijn. voor onze collega Marco die in Thailand Haven hebben we een nummertje van een van zijn favoriete eh, trompetisten... flugelhornspelers Jan van Duikeren... die trouwens eh, vorig jaar met een heel ingetogen album... Short Stories de Edison Publiekprijs wist te winnen. Maar wat we hier hebben is een meer eh, funky, upbeat nummer, geloof ik. Samen met Candy Dulfer, daar speelt hij heel vaak mee samen. Ehm, ja, Jan van Duikeren, het nummer moet jij even vermelden... Ja, ik zie alleen Candy Dulver, Jan van Duikeren, eh, Jazz Solo's, Huis ten Wolde, De Bult. Oké, nou we gaan, we gaan ervan genieten. Ja, dit is het laatste nummer. Eh, Peter, bedankt dat je hier eh, toch bij kon zijn... op dit vroege tijdstip voor uh, oudjaarsvierders. En Edward, bedankt. En ja, fijn dat jullie geluisterd hebben. En hier komen Candy Dulver en Jan van Duikeren. En dat is de bijdrage van Marco, die ver, in, die ver weg is dan verkeerd. Komt-ie. Música naar ZFM Jazz. Eh, vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer, Edward Rauhorst en Alko Beuving. En eh, ja, we hopen er dit eh, weer een heel mooi jazzjaar van te maken in onze wekelijkse uitzendingen. Een van de langstlopende programma's natuurlijk op ZFM. Bedankt voor het luisteren. Maak er een mooie dag van. Neem nog een oliebol en geniet, geniet wenst u allemaal fijne dagen en een voorspelling